Sit van der Linde met het NOS-journaal. Informateur Buma is tevreden over de formatiegesprekken van deze week. Hij noemt de chemie tussen D66-leider Jette en Bontebal van het CDA goed. Volgens Buma zijn ze met de inhoud bezig en voelen ze urgentie. Vandaag kregen de partijleiders advies over de energietransitie en het vestigingsklimaat. Volgende week staan nieuwe gesprekken op de agenda. Maandag gaat het over financiën en economische hervormingen. Dinsdag komt het Centraal Planbureau langs. Over iets meer dan twee weken moet deze fase van de kabinetsformatie klaar zijn. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat hij voor een onmogelijke keuze staat. Als hij instemt met het 28-puntenplan van de Amerikaanse president Trump... verliest Oekraïne zijn waardigheid. Maar als hij het afwijst, kan hij de steun van de VS verliezen. In het plan staat onder meer dat Oekraïne de hele Donbass moet afstaan aan Rusland. De politie heeft drie mensen aangehouden in een trein in Hilversum. Eén van hen riep dat er een bom in de trein zat, waarna een passagier 112 belde. De trein werd voor het station van Hilversum stilgezet. Na de aanhoudingen is de trein ontruimd en konden reizigers met bussen verder. In de trein is onderzoek gedaan door een speciale eenheid van de politie. Die heeft de trein veilig verklaard. Een Britse oud-politicus heeft tien jaar cel gekregen voor zijn betrokkenheid bij een omkoopschandaal. Hij nam volgens de rechter duizenden euro's aan om pro-Russische uitspraken te doen in het Europees parlement. Het gaat om Nathan Gill. Hij was Europarlementariër voor de eurosceptische partij UKIP en later voor de Brexit Party. Ook leidde hij een afdeling van de radicaal-rechtse Reform Partij. Hij werd in 2021 opgepakt toen hij op weg was naar Rusland. De politie vond het bewijs van steekpenningen op zijn telefoon. Het weer, hier en daar een winterse bui.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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Knap het Watergraafsmeer... een file van 3 kilometer en de vertraging is 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen... ook een kwartier verdraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij.